Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Frankrijk wordt rond deze tijd een minuut stilte gehouden... om de slachtoffers van de aanslag in Nice te herdenken. Dat gebeurt onder meer in Nice zelf, op de Promenade des Anglais... waar een man van 31 donderdag 84 mensen doodreed. Rondom de boulevard zijn veel zwaar bewapende militairen en politiemensen op de been. De dader van de aanslag in Nice was mogelijk geïnspireerd door IS... maar er is tot nu toe geen bewijs gevonden dat hij contact had met die organisatie. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Cazeneuve heeft dat gezegd tegen RTL. We kunnen niet uitsluiten dat hij labiel en gewelddadig was... en dat hij zeer snel is geradicaliseerd, zei Cazeneuve. Onderzoekers zeggen dat op de computer van de verdachte sites zijn gewonden met geweld en onthoofdingen. Turkije heeft sinds de mislukte koepoging van vrijdag 8000 politiemensen ontslagen. Dat heeft een Turkse veiligheidsfunctionaris gezegd tegen persbureau Reuters. De agenten werkten verspreid door het land, ook in Istanbul en de hoofdstad Ankara. Na de poging tot staatsgreep werden ook 2700 rechters op non-actief gezet. Minister Koenders heeft Turkije opgeroepen de eenheid te bewaren. Het moet geen beltjesdag worden. Het is nu belangrijk dat mensen bij elkaar komen, zei Koenders bij EU-overleg in Brussel. In Almaty, de grootste stad van Kazachstan, zijn bij een schietpartij vier mensen gedood, onder wie drie politieagenten. Volgens de autoriteiten gaat het om een terroristische actie. Mogelijk is er sprake van meerdere aanvallen. Getuigen hebben op verschillende plekken in het centrum van de stad schoten gehoord. Volgens persbureau Interfax zou een in het zwart geklede religieuze extremist met een machinegeweer het vuur hebben geopend op een politiebureau. De politie heeft delen van de stad afgesloten. Mensen moeten binnenblijven. Het weer, veel zon en het wordt 22 tot 27 graden. Morgen 25 tot 30 graden en woensdag kan het 34 graden worden. Dan is er kans op wat onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort is de vechtbrug open. Bij Muiden in beide richtingen 4 kilometer file. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland nog steeds door die kapotte bus op de rechte rijstrook.